5 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In de Thaise kustplaats Hua Hin zijn vanochtend opnieuw bommen ontploft... waarbij doden zijn gevallen. In Hua Hin eh, ontplofte gisteren ook al twee bommen... waarbij een dode viel. En ook raakten toen 20 mensen gewond... onder wie een Nederlandse vrouw van 23. Behalve in Hua Hin was er vanochtend ook een explosie in Surat Thani in Thailand. Daarbij viel zeker één dode. Het is Ranomi Kromowidjojo niet gelukt de medaille in de wacht te slepen op de 100 meter vrij. De winnares van vier jaar geleden werd vijfde. De race werd gewonnen door twee zwemsters, de Canadese Penny Oleksiak en Simone Manuel uit de Verenigde Staten. Brons was voor de Zweedse Sarah Sjöström. Topfavoriete Kate Campbell uit Australië was snel weg, maar zakte in de tweede helft van de race door het ijs. Zij werd zesde. Michael Phelps heeft zijn vierde gouden medaille van deze Spelen gewonnen en zijn 22e in totaal. Met overmacht won hij vannacht de 200 meter wisselslag. Eerder al won Phelps in Rio goud op de 200 meter vlinder en op de 4x100 en 4x200 vrije slag estafette. In Brazilië zijn twee mannen opgepakt die verdacht worden van het beramen van een aanslag tijdens de Spelen. De twee zouden sympathisanten zijn van islamitische staat. Eerder werden al twaalf mensen opgepakt omdat ze banden zouden hebben met de terreurgroep. De Braziliaanse regering heeft eerder gezegd bang te zijn voor een aanslag tijdens de Spelen. Vorige maand werden in tien verschillende Braziliaanse deelstaten invallen gedaan. Het medisch beroepsgeheim moet niet worden versoepeld, vindt artsenfederatie KNMG. De vereniging reageert op een plan van de CDU in Duitsland die partij wil dat artsen verplicht worden om actie te ondernemen... als ze vermoeden dat iemand plannen heeft voor een aanslag of een ander misdrijf wil plegen. De KNMG is daartegen omdat de dokter dan een verlengstuk van justitie wordt. Bovendien is het beroepsgeheim van de arts te belangrijk. Zonder beroepsgeheim vertellen de patiënten de arts misschien niet alles...